Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Colombia is een toerist uit Nederland doodgeschoten. Het gaat om een vrouw van 27 uit Gelderland. Ze zat in een restaurant in het zuiden van het land toen twee mannen binnenkwamen en begonnen te schieten. Waarom is niet duidelijk. Ook een Braziliaan met wie de vrouw zat te praten kwam om het leven. Twee anderen raakten gewond. De familie van de Nederlandse vrouw krijgt nu hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Veel vakantiegangers krijgen binnenkort een belletje van hun vliegmaatschappij. Schiphol gaat deze zomer veel vluchten schrappen om te voorkomen dat het er te druk wordt. Om hoeveel vluchten het precies gaat is niet duidelijk. Dat horen we mogelijk later vandaag, zegt verslaggever Nick Wouters. Laten we zeggen dat het er tien eh, per dag zijn de hele zomer lang. Dan kom je toch snel al aan tienduizenden mensen die dit gaat raken. Er wordt vandaag niet duidelijk welke vluchten er geschrapt gaat worden. Dus je kunt niet eh, bij je reisorganisatie gaan vragen... zit ik erbij en moet ik ergens anders... Eh, moet ik om een andere oplossing vinden. Dat je vlucht wordt geschrapt betekent trouwens niet automatisch dat die helemaal niet door zal gaan. Een deel kan misschien worden verplaatst, bijvoorbeeld naar het vliegveld van Rotterdam. En coronastress bij de Nederlandse Jumbo-Visma wielerploeg. Twee weken voor de Tour de France is er iemand besmet. Alle wielrenners hebben zich daarom teruggetrokken uit de Ronde van Zwitserland. Dat is een wedstrijd die door veel sporters wordt gereden als voorbereiding voor de Tour. Veel vakantiegangers durven niet met een elektrische auto de grens over. Om gedoe in het buitenland te voorkomen... wisselen ze de milieuvriendelijke auto's liever in voor eentje die rijdt op benzine. Dat merken ze ook bij dit autoverhuurbedrijf. Ik denk dat het te maken heeft met eh, gebrekkige laadpalen eh, in het buitenland. Daar zijn er simpelweg eh, niet genoeg van. Deze man rijdt elektrisch en kijkt ook niet echt uit naar de stekkervakantie. Hoewel geruchten dat het in de rij staan is. Nee, ik heb ook mijn zoon eens een keer naar Parijs was het volgens mij. En die had het inderdaad, die moest... Eh, <laughs> hij dacht, ik laat even snel op. Maar dat ging ook wel snel. Maar hij moest wel, eh, hij was de tien in de rij of zo. Dus, eh, Word je niet blij van? Daar ben ik ook niet vrolijk van, nee. Je krijgt het weer nog. Daar word je wel vrolijk van. Opnieuw een zomersdagje vandaag. Veel zon en maximaal 22 tot 25 graden. Morgen, dan wordt het pas echt warm. Dan kan het wel 30 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de afsluitdijk, de A7, vanaf Noord-Holland richting Friesland. Voor Brezandijk nu 2 kilometer langzaam rijdend en 10 minuten oponthoud. Verder ook nog een file op de N9 vanuit Alkmaar naar Den Helder.